Het is nauwelijks nog koelwater en dat maakt de kans op een lek groter. Als de staven splijtstof te heet worden, kan er radioactief materiaal in de stoom terechtkomen. Als ze nog heter worden, kan ook het vat rond de kernreactor beschadigd raken. In zo'n geval is er alleen nog een betonnen opvangbak buiten het vat. De leiding van de kerncentrale probeert nu opnieuw met zeewater de temperatuur naar beneden te krijgen. De problemen met de Japanse kerncentrales door de aardbeving en tsunami hebben ook in Europa tot discussies geleid. Vanmorgen is er een overleg ingelast van de EU-ministers van Energie. Er zal onder meer gesproken worden met experts op het gebied van nucleaire energie. EU-commissaris Uttinger zei vandaag dat oudere Duitse kerncentrales mogelijk moeten worden gesloten. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle sluit niet uit dat een besluit van vorig jaar over het langer openhouden van kerncentrales wordt teruggedraaid. Turkije heeft zich uitgesproken tegen buitenlandse interventie in Libië. En daarmee is de kans op een vliegverbod boven Libië aanzienlijk verminderd. De Turkse premier Erdogan zegt dat een optreden van de NAVO de problemen in Libië alleen maar verergert. Turkije speelt als groot NAVO-lid in de regio een belangrijke rol bij een besluit over een vliegverbod. Vooral Frankrijk probeert andere landen over te halen om mee te werken aan een vliegverbod... om een einde te maken aan de bombardementen van Gaddafi. Korpschef Pauw van de politie Rotterdam wil dat elke Nederlander DNA afstaat. Volgens Pauw kunnen er op die manier meer misdrijven worden opgelost. Privacy is volgens hem ondergeschikt aan het opsporingsbelang. De korpschef zegt dat je een prijs moet betalen als je de wereld veiliger wilt maken. Nu moeten mensen alleen DNA afgeven als ze worden verdacht van een misdrijf waar een celstraf van vier jaar of langer op staat.